de veronderstelling, nou, et cetera. En dat is een onjuiste gang van zaken. En dat is een ongewenste gang van zaken. De Raad heeft niet voor niks bij herhaling uitgesproken... het maatschappelijk belang en de natuurwaarde van het gebied... brengen ons ertoe het bestemmingsplan niet aan te passen... en de bestemming wonen eh, op van toepassing laten zijn. Het moet blijven zoals het is. En we gaan u telkens weer gelegenheid geven... door middel van weer een eventueel nieuw ontwerpbestemmingsplan... om weer die lobby binnen te krijgen... en om weer het hele verhaal in die richting te drukken... die de raad niet wil. En het moet voldoende zijn dat de raad tot drie, vier keer toegezegd heeft... dat willen wij niet. Met andere woorden... voer het amendement van Demmers uit... huur Nee, de huur die, die, die, werkt, die werkt voor de gemeente. Laat onze huisadvocaat eh, de motivering, want daar gaat het om. De motivering eh, helder maken, beter onderbouwen, et cetera, et cetera. En vraag uitstel bij de rechtbank. Zoals we het nu hier insteken, is het een onbegaanbare weg. In ieder geval wat betreft Partij van de Arbeid Sociaal Zandvoort. En ik hoop eigenlijk ook namens dat de hele raad daar zo over denkt. En tot slot, voorzitter, ik heb nog geen antwoord gehad van de portefeuille op mijn vraag over de brief van 2 april. Ja, voorzitter, ik had nog een aanvulling op hetgene wat uh, meneer Tonen zegt. Dat is wel interessant. Kijk, het zou natuurlijk eh, op de bevolking, op de aanwezigen in de zaal hier... zou het net kunnen lijken of dat de raad hier al jaren zwicht voor maatschappelijke druk door een aantal mensen, zeker de belanghebbenden... die hun best doen om zo'n uh, omgevingsafwijkingsvergunning... of zo'n bestemmingsplanwijziging, om die voor elkaar te krijgen. Maar uit de jurisprudentie blijkt dat maatschappelijke druk geen reden kan zijn... om een bouwvergunning of een bestemmingsplanwijziging om dat te weigeren. Het moet uitsluitend gaan om goede ruimtelijke ordening. Niks meer en niks minder. Dank u wel. Iemand anders nog? Ehm, ik denk dat er even een korte schorsing moet eh, volgen. Om te kijken, want eh, volgens mij praten we op twee punten langs elkaar heen. De zorgvuldigheid van het proces. En u wilt gelijk naar het doel toe. Maar dat vereist een zorgvuldig proces. Dat is het ingewikkelde. Daardoor lijkt het alsof we tegenover elkaar staan... En dat is volgens mij niet zo. Dus ik heb even behoefte aan een schorsing om dat eh, duidelijker te krijgen naar u.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 I did were under the grid Young and naive, I never believed that love could be so well hid With regret, I'm willing to bet you say the oldie again. It gets harder to forgive and harder to forget It gets under your shirt like a dagger at work The first cut is the deepest, but the rest are flipping hurt You build your heart of plastic, you're cynical and sarcastic And end up in the corner on your own Cause I love to feel love but I can't stand the rejection I hide behind my jokes as a form of protection I thought I was close but under further inspection It seems I've been running in the wrong direction getting your hopes up When all you're ever getting is choked up When you're coked up and can't remember the reason why it broke up You call her in the morning when you're coming down and falling Like an old man on the side of the road Cause when you're apart you don't wanna mingle Together you wanna be single Ever the chase to taste the kiss of bliss That made your heart tingle How much greener the grass is With those rose tinted glasses But the butterflies they flutter by And leave us on our asses Cause I love to feel love But I can't stand the rejection I hide behind my job As a form of protection I thought I was close But under further inspection It seems I've been running in the wrong direction There's fishing easy for me to make a selection. I'd jump in if it wasn't for my ear infection. Cause all I wanna do is try to make a connection. It seems I've been running in the wrong direction. Oh. oh. Dames en heren, ik heropen de eh, vergadering en geef het woord aan wethouder Tjallik. Ehm, ik merk in, eh, in, dit, eh, in dit gesprek dat allerlei zaken door elkaar heen lopen. En op zich is dat helemaal niet vreemd of niet verwacht het is ook lastig. Eh, we hebben eh, met het college overlegd van wat, wat, wat moeten we doen. Het lijkt net alsof we nu eh, een soort tegenpartij zijn. Nou, dat zijn we helemaal niet. we zitten gewoon met z'n allen, denk ik, in een lastig pakket inmiddels. Ik wil eerst meneer Tony antwoord geven op zijn vraag van waarom... daar wordt hij achter me gefloten. Waarom de behandelend ambtenaar vervangen door een ander. Dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat die behandelend ambtenaar er al jaren bij betrokken was. En op een gegeven moment dan eh, is het heel moeilijk om dingen met een nieuwe blik te zien. Ik denk dat dat nodig was in het project. Eh, ook om de schijn van uh, na zoveel jaren dat er een zekere sprake zou zijn van gebrek aan onafhankelijkheid... om dat te neutraliseren, te vermijden eigenlijk de behoefte om, eh, als we dan doorgaan, dat we proberen dat zo zorgvuldig mogelijk te doen. Om ook tot een zorgvuldige besluitvorming te komen, waardoor, zeg maar, eh, ook eh, onderbouwingen, motiveringen die hier worden gegeven, dat we daar echt mee uit de voeten kunnen. Ook omdat ik me bewust ben geworden dat in de gesprekken die ik heb gehad met betrokken partijen... beide aangeven gewoon als zaken, eh, wat voor uitspraak we ook doen... Eh, beide zeggen we gaan naar de, tot op het niveau van de Raad van State. Betekent dat je een hele goede fundering weer opnieuw moet leggen. Omdat dit risico eraan vast zit. Dat is het eerste. En wij denken dus dat eh, met een ander daarbij te betrekken... de risico's wellicht wat verminderd worden. Wat betreft het tweede onderwerp... Uh... Ehm, Zitten. Mag ik één? Oh, dat mag niet, hè? Ja, dat mag zeker hoor, als u het, eh, rustig het betoog wilt afmaken. Maar, of heeft u een hele korte vraag ter verduidelijking, meneer Tonen? Nee, voorzitter, maar ik heb het recht van interrumperen en dat doe ik dan ook. Ehm, want ik krijg een verhaal te horen waar ik denk van... ja, daar snap ik helemaal geen bal van. Er wordt gezegd, het is een ambtenaar die jarenlang betrokken is bij dit onderwerp. En eh, nou, dan zou je geen heldere blik meer kunnen hebben. En daarom gaan we een externe inhuren die misschien met een heldere, neutrale blik uh, eh, daarna zou kunnen gaan kijken. Ehm, als ik lees wat er in de brief staat, en ik lees het toch maar even een stukje voor. Onze wethouder heeft aangegeven dat in het kader van een neutraliteitsbeginsel het goed zou zijn om per direct te wisselen van behandelend ambtenaar, per direct te wisselen van behandelend ambtenaar, zonder zakelijke of persoonlijke belang in de gemeente Zandvoort dat zegt nogal wat. Dat suggereert iets. Het is een kort, cryptisch, suggestief briefje... Eh, waar, waar ik geen weg mee kan. En ik denk nou juist... wees blij dat je iemand hebt die het hele dossier kent... als een broekzak, haar broekzak... en die, eh, en, en, die daar eh, al zoveel in, mee bezig is geweest... dat hij echt alle ins en outs kent. En als je dan het hebt over de motivering... En dat staat ook in het amendement van, de, van, van, van GBZ. Maar ook, eh, dat heb ik ook in het betoog eh, mhm. van, de, van daar straks aangegeven. Dan hebben wij ja, de regelmaat van de klok. Wordt onze huisadvocaat erbij betrokken. En wordt gezegd van joh, laat je licht erover schijnen. Eh, en juist bij zo'n motiveringsbeginsel, zo'n motiveringsverhaal... is het niet meer dan logisch dat je die advocaat er ook bij had betrokken. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Nee, we gaan een externe zoeken die geen bal weet van de hele materie... Je zal zich dus helemaal erin moeten gaan zitten verdiepen. Met alle struikelmomenten die je daarbij onderweg kan, tegen kan komen. En dan komt er out of the blue zo'n briefje. Ik vind het. Ja, ik, ik, ja, ik, ik, ik kan, niet anders, kan niet anders zeggen. Ik vind het beschamend dat dit op deze wijze gebeurt. En ik vind het eigenlijk ook niet acceptabel dat het op deze wijze gebeurt. En dan vind ik het, eh, eh, eh, uw verhaal van we moeten een goede fundering leggen en onze onafhankelijkheid en de onderbouwing en de motivering en al die dingen. Eh, ja, die, die, die, die, geeft mij niet eh, het gevoel van, oh ja, nou snap ik hem. Ik snap het totaal niet. Het is niet te snappen. Mevrouw Tjallik, u heeft het woord. Ja. Ehm, wat betreft eh, het betrekken van een eh, andere ambtenaar op dit dossier heb ik mijn antwoord gegeven. En daar hou ik het bij. Eh, ik kan daar verder niet veel over zeggen. Wat betreft het tweede ten aanzien van eh, het voorstel wat nu is gedaan aan de Raad. Het lijkt ons inderdaad verstandig dat we onze huisadvocaat vragen... is te kijken naar of we op deze manier het beste kunnen reageren en wat de ins en outs zijn... Dat we proberen dat op korte termijn te doen. En op die manier bij jullie daarop terugkomen. En dat we eh, in ieder geval wat dat betreft... Voorzitter, nog maar een keer. Het gaat hier niet om het college van BMW. Het gaat hier om een reactie van de raad... die gevraagd is door de rechtbank aan de, aan, eh, aan de raad. Het betekent dus dat de griffier namens de gemeenteraad uitstel van reactie moet vragen. Maar wie zegt van niet, meneer Tonen? Zegt u? Wie zegt van niet, meneer Tonen? Mevrouw Tjallik zei het, het college gaat. Het college gaat op korte termijn eh, actie ondernemen. Ja, dat klopt. Had u gelijk, dat had ik niet moeten zeggen. Ja, want het is een zaak van, de, van, deze, van deze raad. Wij moeten een reactie eh, geven aan de rechtbank. Of niet, want we kunnen ook zeggen we gaan niet reageren. Eh, maar vandaar dat, vandaar dat het amendement van de heer Demmers. Ik heb het nu niet helemaal helder op het netvlies uh, wat, wat, hoe de oproep nu is. Maar ehm, dat de amendement zegt... Voorzitter, mag ik de heer Tonen even interperen? Meneer Sandbergen. Meneer Sandbergen. Ik kom zo bij u, meneer Kras. Dank u wel. Ik, ik begrijp uit eh, de woorden van de wethouder... Want, want, laten we de discussie daar even, even kort eh, over maken. Ik begrijp uit de woorden van eh, de wethouder dat zij adviseert om eh, de motie van GBZ eh, te omarmen. Begrijp ik dat goed? Meneer Kroonsberg. Amendement. Voorzitter, voorzitter ehm, de wethouder heeft een aantal dingen gezegd. die zoekt naar een goede fundering. die wil een zorgvuldige aanpak nu. Ehm, die heeft gemeld dat beide partijen tot het gaatje zijn willen gaan. Eh, er is al geprobeerd om, eh, om bemiddeling in te voeren. En nu zegt de wethouder toe dat ze de zaak nog een keer wil bekijken via een huisadvocaat. Dat betekent dat het CDA graag wil weten of dat allemaal qua eh, periode mogelijk is. Want het blijft natuurlijk zo dat in de, in de aankondiging de wettelijke aankondiging, de raad, eh, iets moet gaan vertellen. En ik zou er even voor willen pleiten dat in elk geval de wethouder nu haar verhaal af kan maken. Mevrouw Tjallik. Ja. ik ehm, wat ik daarnet daarnaast wilde zeggen, naast eh, het feit de huisadvocaten laten kijken naar het voorstel wat er nu ligt... Eh, met de ins en outs, laten beoordelen. Punt 1. Punt 2. Allereerst natuurlijk om uitstel gevraagd zal moeten worden bij de rechtbank in Haarlem. En eh, wil de griffier hier nog iets over zeggen? Oké. Dat is wat u betreft even in eerste termijn. Mag ik, mag ik hem even heel praktisch en concreet maken? Want ehm, het, het, is een bevoegdheid van de Raad. De Raad wordt ook gevraagd om een reactie. Hier ligt een advies dat er nu is gegeven. En dat betekent, als ik het goed samenvat, dat de huisadvocaat wordt gevraagd te toetsen of dit een wel of niet goed advies is, dan wel er een alternatief is. Dat is de kern die de Griffie dan gaat uitvoeren. Klopt dat? Nee. Waarom niet? Voorzitter, mijn vraag eh, is of mevrouw Tjalling dus ook het eh, amendement van de andere partij eh, nog een keer wil laten toetsen. Of dat van tafel is of dat u zegt als college... nee, we nemen alleen het voorstel wat er nu voor ligt in oogschouw... om dat juridisch te toetsen. Ehm, het college kan u hooguit een advies geven. Maar hier, kijk, als, u, als we het eens zijn over een extern advies... hoeft er helemaal geen abonnement te komen. U kunt gewoon beslissen om het even aan te houden dat kan. Dan krijgt de Griffie het de vraag om te gaan bepleiten, urgent bij de rechtbank, om uitstel te vragen. En dan komt hij terug met de toets op dit advies. Nee? Wat, wat wilt u Nee, voorzitter. Niet op dit advies. Het amendement is helder. Het amendement zegt dat de huisadvocaat opdracht gegeven wordt... in het kader van goede ruimtelijke ordening en de motiveringseis van de Raad van State een notitie te laten opstellen. Dat is heel wat anders dan de kijken of de brief die wij willen sturen aan eh, eh, eh, de, de, de, rechtbank... zoals hier nu uh, voor ligt in, bij dit voorstel, om te kijken of die brief goed is. Dat is heel wat anders, daar gaat het niet om. Dit, het amendement is helder en het is inderdaad de zaak van de Raad... en dus de griffier eh, die, eh, die moet uitstel vragen bij, eh, bij de rechtbank namens de gemeenteraad om uitstel. Ehm, en, en de griffier moet namens de raad richting de huisadvocaat om die notitie te laten maken. Dat is onze bevoegdheid. En wilt u niet, want de rechtbank vraagt namelijk... het verzoek van de rechtbank staat heel simpel in de brief van de rechtbank zelf. Wilt u daar niet de huisadvocaat een toets op laten doen ook. Wat staat er in de brief van de, van de rechtbank precies wat u bedoelt? Er staat in. De bevoegdheid, ik zal u letterlijk voorlezen wat er staat. De rechtbank is nader van oordeel dat het onderzoek in deze zaak niet volledig is geweest. Redengevend hiervoor is het volgende. eerste zitting is gebleken dat de Raad van Zandvoort zijn bevoegdheid tot het verlenen van een projectbesluit aan het college heeft gedelegeerd, maar slechts voor zover het een weigering van het projectbesluit betreft. De bevoegdheid tot het verlenen van een projectbesluit heeft de Raad aan zich gehouden. De rechtbank is derhalve van oordeel dat de Raad ook een rol heeft in deze procedure en moet worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. De rechtbank zal hier alsnog toe overgaan en de Raad bij afzonderlijke brief in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan de procedure. Indien de Raad van deze gelegenheid gebruik maakt, zal hem een termijn van vier weken worden geboden om een reactie te geven op het beroep. Ja. Op een eventuele reactie van de Raad mogen de andere partijen reageren. Na ontvangst van alle reacties van partijen zal worden bezien of een nadere zitting noodzakelijk is. Dat is wat de rechtbank u vraagt. Niets meer en niets minder. Ja, maar wat, en, wat, en, en, en, waar staat het dan haaks op het amendement? Nou, het, volgens mij staat er in het abonnement, en dat hoor ik u namelijk zelf zeggen dat u dat bedoelt. Daarom discussieer ik even door met u. Het abonnement staat, dat u een advies wilt op eh, wel of niet de procedure bij de Raad van State. Nee. Nee. Er staat alleen dat er eh, gevraagd wordt aan de advocaat om, de om eh, een, een, motivering te geven bij de, het weigeren van de raad om een eh, ontwerpbestemmingsplan vast te stellen. Dat staat er. En, en, en, van, en u heeft het over het verknoopt zijn eh, met de Raad van Statenprocedure en de rechtbankprocedure. En dat klopt. En vandaar dat het nodig is dat de Raad uitspreekt. Dat, en, dat, dat, maar dat kan dan op een later moment nog in een nieuw voorstel. Dat de Raad uitspreekt al meerdere keren uitgesproken te hebben... het bestemmingsplan niet te willen wijzigen. En daarvoor kan dan ook nog een keer die advocaat... die motivering die daaronder komt, eh, gaan, gaan, gaan geven. Overigens is een motivering als... wij willen het natuurgebied niet opgeven... en het maatschappelijk belang gaat boven het privébelang... van de eigenaren van Kosselorenpark... en dus willen wij geen wonen toestaan... al een hele duidelijke en behoorlijke motivering. Alleen die is te weinig of niet of, al, of bijna niet gebruikt. Maar dat, even, dat even terzijde. Het gaat er dus nu gewoon om dat de raad uitstel vraagt aan de, aan de rechtbank... en de advocaat erbij betrekt. En de advocaat kan dan met de raad, vertegenwoordiging van de raad... Uh, om tafel om te kijken hoe wij dat dan vorm willen gaan geven. En daar gaat het om. Maar voorzitter, ter, aanvulling, ehm, wat de rechtbank in Haarlem ook zegt... Ehm, er worden, eh, eh, de gemachtigden worden ondervraagd op allerlei eh, zaken. En daar komt inderdaad ook de procedure naar voren van het projectbesluit... de halve mandatering die die niet helemaal begrijpt... en nog wat van dat soort zaken. En dan het, na een aantal vragen zegt de rechter... ja, maar nu dwalen we af... Waar gaat het nu eigenlijk om, heren hier? Het gaat om de motiveringseis die tekortschiet. Daar gaat het om. En daar moeten we aan vasthouden. En daar is dit amendement ook op gebaseerd in de besluit 1 en 2. Ik waag een allerlaatste poging omdat ik echt denk dat we hetzelfde willen, zeggen dat de route anders is. En dat meen ik heel serieus. En ik, daarom zou ik ook willen voorstellen, als u toch de huisadvocaat inschakelt, laat dit mee toetsen. Want eh, eh, Alleen, Voorzitter, kunt u aangeven, want misschien eh, zie ik een opening in het verhaal. Zou u graag willen toetsen, of zou het college, uh, de raad willen overtuigen van het feit... dat A, er getoetst moet worden of de motiveringseis eh, of die wel kan voldoen aan de, eh, aan het, eh, aan de eisen van de Raad van State en de rechtbank. En wil u laten toetsen wat zijn de kansen om de route te volgen volgens het ontwerpbestemmingsplan. De zorgvuldigheid van het proces, neem dat dan gelijk mee. Dat beoog ik te zeggen. Daar kunt u alleen maar uw voordeel mee doen. Want een aantal van u heeft het heel goed geschetst. Dat is het dilemma hier. En ik proef dat daar onduidelijkheid over is. Er is ook zorg over eh, hoe gaan we zo vaak heen en weer? En als we toch een extern advies vragen, doe dan uw voordeel ermee en maak hem iets breder. Dat is wat ik bepleit. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, ik hoor het nou al een eh, tijdje aan en ik hoor een beetje heen en weer eh, van wat we nou moeten gaan doen. Maar juist het briefje wat ik vanavond heb gekregen, wat u heeft gestuurd naar, de, naar de heer Scheffer dat bevestigt eigenlijk hetgene met welk dilemma we nu zitten... is dat we gewoon geen kennis in huis hebben. Er staat namelijk in de benodigde deskundigheid is niet zomaar voorhanden. Dus dit voorstel wat er ook voor ligt... dat is waarschijnlijk zonder enig juridisch kader hier opgesteld. Dus, en dat vind ik echt heel kwalijk. Dit voorstel is niet op die wijze opgesteld, meneer Kramer. Dan zou ik graag willen weten, want daar geeft de wethouder geen antwoord op... in de richting van de heer Tonen, van hoe dat dan tot stand is gekomen. Waarom er een ambtenaar van de zaken af is gehaald. Waarom daar mensen over worden geïnformeerd. Want het lijkt mij geen informatie die, die noodzakelijk is om naar buiten te ventileren. En vanuit welk, uh, nou ja, laat ik het niet eh, te ver op die uitvoering ingaan, maar vanuit welk, uh, is dit dan vanuit het college zo opgesteld? Het raadsvoorstel? Ja. Het is gebruik binnen deze raad dat verzoeken rechtstreeks aan de raad door de Griffie worden voorbereid. En dat de Griffie de informatie verzamelt. Dat is de essentie. Zo werken we altijd en zo is dat ook hier gegaan. Daar is niets mis mee. Maar dan, voorzitter, dan vind ik het dus raar dat de wethouder dit stuk gaat verdedigen. Dat vind, dat, vind ik raar. En u, bent er ook mee bezig. Dat is niet raar, omdat u advies vraagt aan het college en daarom geven we dat ook aan. En waar wij alle voor strijden, dat doet u ook, is een zorgvuldige... Maar u moet dan toch hetgene wat hier staat, moet u toch onderschrijven? Dus wie heeft dit dan juridisch getoetst? U zegt zelf dat u dat niet meer in huis heeft. U laat een stuk, wordt door de, de griffier opgesteld. En vervolgens heeft u niet meer de deskundigheid in huis... om het advies wat u nu aan de gemeenteraad geeft... Eh, ik, ik denk dat er iets anders is gezegd... omdat die twee procedures door elkaar lopen. Dit advies is geënt op de weigering van de bouwvergunning. Dat is de kernvraag van de rechtbank. De brief die net door meneer Tonen wordt geciteerd... heeft betrekking op de andere procedure. En daardoor lijkt het steeds verknoopt te worden. Daarom dacht het college en daarom dacht ik ook te helpen door te zeggen... laat, zoals meneer Demmers zegt, laat hem dan iets verbreed toetsen... om daar zo nodig de onafhankelijkheid in te krijgen. Ja, maar voorzitter, u heeft gelijk. Maar dat houdt ons niet tegen om het amendement in stemming te brengen... met een annotatie dat, eh, we gaan, dat de raad gaat onderzoeken of het zinvol is om eh, de notitie wat een breder, eh, in een breder kader te zetten? Ik, sterker nog, ik denk als u het daarover eens bent, hoeft u het helemaal niet in stemming te brengen. Dat kan gewoon uitgevoerd worden. Daarom probeer ik het u makkelijk te maken. Meneer Metters. Ja, ja voorzitter. Eh, ik ben blij dat u aan het eind nog eens uitgelegd heeft... dat deze brief dus gaat over het weigeren van de bouwvergunning. En dat aspect zie ik eh, niet direct terug in het amendement. Dan zal ik me voorzichtig uitdrukken. Want ik vind het jammer dat we het zo gevoelig eh, maken. Omdat het uitgangspunt is, raadsbreed, om te voorkomen dat daar gebouwd gaat worden. Nou komt u met een eh, handreiking naar de raad. Ik zal de advocaat, de huisadvocaat, naar beide brieven, naar de verschillende procedures die er zijn, laten kijken. Ja, dan heb ik iets van... Eh, blijven we dan daarover doorpraten? Ik vind die toezegging die u doet dat er juridisch gekeken gaat worden, goed onderbouwd gaat worden... naar het weigeren van die bouwvergunning en het aspect van het, eh, eh, de Raad van State... vind ik prima en dat zien wij als CDA met belangstelling tegemoet. En als u dat nu zegt na deze discussie, is die voor ons op dit moment voldoende. En dan kunnen we een boel erbij halen. Dan heeft u volgens mij de kern van de zaak aangegeven. En daar kunnen wij in elk geval als CDA mee leven. dan kunnen we lang doorgaan over dit en dat. Maar die essentie blijft bestaan. Wij willen het niet en die advocaat gaat daar naar kijken. Maar die twee verschillende procedures die er lopen... en naar de, brieven die, en naar de brief die beantwoord moet worden. Want die moet natuurlijk wel beantwoord worden, meneer Tonen. Meneer Sandbergen. Sorry, voorzitter, ik zou graag een moment willen schorsen met de coalitiepartijen. Eh, voordat ik dat doe, uh, stak meneer Kramer ook nog zijn hand op. Is dat wil hij nog iets nieuws inbrengen in het debat? Of... Ja, ik denk dat het hele pijnpunt vanavond is. Dat is sowieso het raadsvoorstel waar een aantal dingen in staan die in twijfel worden getrokken. Ja. En zeg maar de reactie die er nu ligt. Dus ik denk dat er een andere eh, eh, formulering moet komen, of een andere opdracht moet komen vanuit de raad, die worden uitgevoerd. Dan denk ik dat we er gaan komen. En daardoor probeerde ik u net uh, ter wille te zijn door te vragen... laat het gehele stoetsen door de externe huisadvocaat... En die komt dan met een advies. Dus geen besluit nemen op dit moment. Aanhouden. Dus dat, daarom probeer ik u daarmee te helpen. Want ik, ik zit hier gewoon om het proces te faciliteren. Ja. Meneer Sandberg heeft een korte schorsing gevraagd. Oeps. Komen jullie weer? ja. ja. looking at them legs, goddamn, they look so sore. I gotta take you from your man, that's my mission. If his lovers really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day, thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. It seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. you at the mall, standing at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true.